12 uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Gemeenten komen in geldproblemen door het coronavirus. Ze trekken daarom aan de bel bij het kabinet en eisen compensatie. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft daar vandaag over gepraat... met minister Knops van Binnenlandse Zaken. Veel politieke partijen zien het nut in van een app die signaleert... of iemand in de buurt is geweest van een besmet persoon... mits de privacy is gewaarborgd... Dat bleek tijdens het Kamerdebat over de coronacrisis. Minister De Jonge zei dat het de bedoeling is dat de app anoniem blijft... en dat de gegevens niet worden gedeeld met anderen, bijvoorbeeld de overheid. De lockdown in Frankrijk blijft ook na 15 april in stand. Dat heeft het Elysée bekendgemaakt. Er zijn in Frankrijk, voor zover bekend, bijna 11.000 mensen overleden... na besmetting met het coronavirus. Volgens de minister van Economie en Financiën is er geen reden tot zorg over de financiële situatie... President Macron zal na het weekende een tv-toespraak houden over de situatie in het land. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich zorgen over de snelle groei van het aantal coronabesmettingen in Turkije. Daar zijn ruim 38.000 mensen positief getest. Vier dagen geleden was dat nog de helft. In totaal stierven ruim 800 patiënten in Turkije. Volgens de kritische artsenvakbond is dat officiële aantal lager dan het werkelijke aantal sterfgevallen. De burgemeester van Eindhoven, Joritsma, heeft nogmaals benadrukt dat hij hoe dan ook geen toestemming gaat geven voor voetbalwedstrijden in zijn stad. Vanwege handhavingsbezwaren, medische bezwaren en ethische bezwaren. Dat de KNVB het betaald voetbal half juni wil opstarten vindt hij een onverantwoorde keuze. En de beurzen lijken de weg omhoog vast te houden. Zowel de Dow Jones, die vandaag zo'n 3% won, als de Amsterdamse AEX-index. De beurzen staan nog altijd wel ruim 20% lager dan toen de koersen eind februari begonnen te dalen. Het weer vannacht, temperatuur van 3 graden in het noordoosten tot 12 in het zuiden. Morgen meer zon, iets meer bewolking en meer wind.